De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland spraken in de Duitse hoofdstad met hun ambtgenoten naar Duitsland en Frankrijk. De Duitse minister Steinmeier sprak na afloop van een kleine toenadering tussen de Russische minister Lavrov en de Oekraïense minister Klimkin. Het was voor het eerst in weken dat er rechtstreeks contact was tussen de twee landen. Op de agenda stonden een staakt het vuren en effectieve grenscontroles. De komende dagen beslissen ze of de gesprekken worden voortgezet. De ministers gaan eerst overleg voeren met hun eigen regeringsleiders. In de Amerikaanse plaats Ferguson geldt er ook de komende nacht een uitgaansverbod. In de voorstad van St. Louis is het onrustig sinds een zwarte ongewapende jongen na een diefstal werd doodgeschoten door de politie. Een avondklok moet nieuwe protesten en plunderingen voorkomen. Zaterdag had gouverneur Nixon van Missouri ook al een uitgaansverbod ingesteld, maar desondanks gingen 150 demonstranten de straat op. Zij werden met rookgranaten uiteengedreven. Van dag tot dag wordt nu bekeken of er een uitgaansverbod komt. Koerdische militairen zijn erin geslaagd een dam te heroveren die sinds twee weken in handen was van IS-strijders. Het gaat om de grootste dam van Irak bij de stad Mosul. De Koerdische troepen werden geholpen door Amerikaanse en Iraakse luchtaanvallen. Het Amerikaanse leger zegt dat het gisteren 14 luchtaanvallen op IS heeft uitgevoerd. Ook het regime van president Assad heeft luchtaanvallen uitgevoerd op IS-strijders in Syrië. Daarbij zouden 11 mensen zijn omgekomen.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 I work my fingers to doesn't see her like he used to do. He's too wrapped up in work just There's so many.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 雨散。 How I wish for a flame that never dies, like a candle and its flame waiting on the day to come and wear it like a brand